Dielke Deertstra met het NOS-journaal. In het Afghaanse leger vechten agenten mee die door Nederland zijn opgeleid. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat ze worden ingezet in de stad Kunduz. En dat is tegen de afspraken die bij aanvang van de trainingsmissie zijn gemaakt. In 2011 ging de Tweede Kamer akkoord met de missie op voorwaarde dat agenten geen gevechtshandelingen zouden uitvoeren. Nu gebeurt dat dus toch. Kunduz wordt al twee weken omsingeld door de Taliban. Het leger probeert die aanval samen met de politie af te slaan. De politie in Rotterdam heeft rond 6 uur een einde gemaakt aan een feest van honderden Feyenoord-fans. Die hadden zich verzameld op het Stadhuisplein in het centrum. Agenten omsingelden het plein en daarop dropen de supporters af. Grote ongeregeldheden bleven uit. Er werden tien mensen opgepakt omdat ze agenten beledigden of zich niet konden legitimeren. Het feest van de Feyenoord-aanhang was een reactie op het uitstel van de wedstrijd tegen Vitesse. Vanwege de politieacties wordt dat duel niet vandaag, maar pas morgen gespeeld. Een alcoholslot in een auto kan tot gevaarlijke situaties leiden. In zeker één auto traden meerdere storingen op. De wagen viel uit terwijl hij met 120 km per uur op de snelweg reed en raakte stuurloos. De bestuurder kon ook niet meer remmen. Of het probleem in meer auto's voorkomt is niet bekend. Wegverkeersdienst RDW doet onderzoek. Het CBR heeft opheldering gevraagd aan de fabrikant. In Nederland zijn tientallen mensen met een alcoholslot. Zij kunnen hun auto alleen starten als ze hebben geblazen. Nico Rosberg heeft de Grand Prix van Spanje gewonnen. De Mercedes-coureur eindigt op het circuit van Barcelona voor Lewis Hamilton. Sebastian Vettel werd derde. Max Verstappen eindigde op de elfde plaats. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar gaat graad of 10.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 Yo Adiós le pido, por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. Adiós le pido, que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. Adiós le pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo.